9 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De forensisch psychiatrische kliniek in Den Dolder is onder verscherpt toezicht geplaatst. Minister Dekker wil de komende drie maanden dagelijks een rapport hebben over wat er in de kliniek gebeurt. De aanleiding is de ophef rond de patiënt die zaterdag niet terugkwam van verlof... en eerder de ophef rond Michael P., de moordenaar van Anne Faber. Gisteren riep Dekker de leiding van de kliniek op het matje. De patiënt die zaterdag verdween werd vandaag opgepakt in de trein op station Breda. De voorlopige opbrengst van de Alp du 6 is bijna 12 miljoen euro. Dat is een half miljoen meer dan vorig jaar. Het bedrag wordt vermoedelijk nog wat hoger. De definitieve opbrengst volgt later. De meeste deelnemers haalden het geld op door de berg op te fietsen of te lopen... maar dit jaar is ook een deelnemer op skielers omhoog gegaan. Het geld gaat naar de KWF kankerbestrijding. Mastercard heeft een reclamecampagne met voetballer Neymar stopgezet... nadat een Braziliaanse vrouw de voetballer beschuldigde van verkrachting. Dat zou in Parijs zijn gebeurd. Volgens Braziliaanse media zegt de creditcardmaatschappij... dat de sterspeler van Paris Saint-Germain... niet in de reclames van het bedrijf te zien zal zijn... tot de situatie is opgehelderd. Neymar spreekt de beschuldigingen tegen. Hij erkent dat hij contact heeft gehad met de vrouw... maar zegt dat hij wordt afgeperst. Mijn boer uit Werkhoven is voor de zesde keer brand geweest. Vanmiddag woedde er een uitslaande brand in zijn fruitopslagbedrijf in het Gooien in Utrecht. Eind vorig jaar waren er bij deze boer ook al vijf branden in schuren en in zijn woning. De politie gaat uit van brandstichting en beschouwt de man zelf als verdachte. Die zegt bedreigd te worden en ontkent de beschuldigingen. Bij de brand van vanmiddag raakte niemand gewond. De oorzaak is nog onduidelijk. Het weer in het zuiden kan er een bui vallen... en de minima liggen vannacht tussen de 9 en 12 graden.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 Eh, dit eh, was trouwens een opname. Ik heb hem heel gauw weggedraaid. Want anders horen we de, de, de stem van eh, Leo Blokhuis er ook tussendoor. Het is een opname die gemaakt is in dat programma van, van Blokhuis op de zondagavond. En daar was Ruud met de complete band te gast. En een van de nummers die hij daar heeft laten horen was Erasing Mountains. Er bestaat ook nog iets spectaculairs op YouTube wat hij er ook op gezet. Dat is een opname bij ons in de studio. Als we toch even tijd over hebben, dan zullen we die ook nog even laten horen. Maar goed, eh, dat, dat bewaren we even voor straks. Ehm, nu eh, hebben we nog een eh, vol uur de, ja, min of meer nog voor ons. En te gast vanavond is Bas Romein. Dus we gaan hem er weer even bij halen. Want hij zit toch naast ons in... ja. Ehm, ja heb jij eigenlijk eh, iets met... Eh, zit er nog eh, in de familie Romein nog iemand die ook muziek heeft gedaan? Of, ja, nou, ik heb wel veel aan, mijn, aan mijn moeders kant. is een redelijk muzikale kant. Iedereen speelt wel... bijna iedereen speelt wel een instrument. En iedereen kan ook wel gewoon redelijk zingen. En mijn nicht, die heeft dus Anouk Slik. Ja ja, eh, die kennen wij. Ja. Anouk Slik. Dat is mijn, die is eh, hier geweest ook. <laughs> nou, dus dat is mijn, uh, mijn nicht. Is dat, is dat jouw nichtje? Ja, ja, ja dat is leuk. die, die hebben we ook nog een keer gespot. nog niet eens niet gespot. Zij heeft meegedaan bij de Rob Agda Award. Dat klopt. En zij is hier ook geweest. ik vind dat zij toch ook wel haar vak wel verstaat. Wel verstaat, ja. Ik wist niet dat je... Het is, het is weer bizar, hè? Die muziekwereld is allemaal zo klein. Ja, <laughs> toch wel. <laughs> het, is het een volnichtje van je? Eh, ja. Ja? Oké, dus dat, eh, dat heeft eh, met name van de kant van moeders te maken. Zeker, Is dat ook een slik? nee, dat is een Dijksma. Een Dijksma, oké. Maar volgens mij heet Anouk uh, Slik niet uh, Slik, maar gewoon anders. Ja, dat zou kunnen. Dus ja, ja geslikt. <laughs> Goed. Maar eh, voor zover jij weet, eh, doet zij nog eigenlijk wat? Want uh, we maken eventjes nu, nu een sprong. Want dat vind ik wel weer grappig. Niet, niet ineens dan komt de naam aan ook Slik weer ineens naar boven. <laughs> ik, ik heb nog wel iets hoor, overigens. dan moet ik even zoeken. Want volgens mij heb ik zeker nog wat, wat staan in het eh, even kijken. Ja, kijk, hier heb ik nog wel wat. Ik heb al nog wat. een, eh, een, EP uit, uh, wat zal het geweest zijn? 2016, 17. Ja, daar heeft ze, en ze heeft ook nog daar twee Nederlandstalige nummers op achtergelaten. wij hebben wel het nummer Pixie Dust hebben we een paar keer gedraaid hier. Dus dus ja, dat, eh, dat, eh, nou, maar we, kijken wel als we nog tijd over hebben... dat we dan <laughs> nog eh, dat gaan doen. Want het, het zit uh, nokkie, nokkie, nokkie, nokkie vol. maar goed, dat is de muzikale kant van de familie. Ehm, nou ja, dat is de, ook weer de dooddoener... en ook een beetje een cliché <laughs> Zijn er muzikale voorbeelden ook voor jou, wat dat, wat dat er gaat? Ehm, ja, het zat wel altijd... ik weet nu inmiddels ook welke stem daarbij hoort. John Major. Ah, zo mee. Ja, dat was ah, de stem van eh, de man eh, die ik zocht. Daar, eh, nou, dat is een mooie stem. Dat is een goede stem. Daar doet jouw stem eigenlijk ook een beetje aan denken. Ah, dus, Ja, ja, ja. goed. Dus dat, was die, die, die, man. Maar goed, voor, mij is het, voor mij is het Ed Sheeran vanaf het begin. Ja, ja, ja. ja. En omdat ik gewoon zijn muziek vond ik gewoon heel erg aansprekend. Het was gewoon, gewoon goed. een beetje in, in het begin zeg maar, van zijn tijd soms, volgens mij een beetje. En eh, nu eh, Eigenlijk niet heel veel nee. voorbeelden. Gewoon, ik luister gewoon van alles en nog wat. Ja, ja oké. En misschien eh, eh, denk je van, eh, kijk je ook wel eens een beetje de kunst af van... Nou, dat zou je toch ietsje anders gedaan hebben. Soms, ja, soms ja. wel, <laughs> niet vaak. daar hou ik ook gewoon liever voor me. Maar, ja. <laughs> Nou, dat maakt niet uit. Ik bedoel, ik bedoel muziek is al, op basis natuurlijk van wat er al is geweest. En op een gegeven moment ga je er zelf wat mee, mee, lopen stoeien. Ja, precies. Dus, dus ja. Nee, maar eh, nee, eh, ik, ik, luister van alles. Ik, eh, ik vind alles wel, alles wel lekker klinken. Zolang het, maar uh, goede vibe is, goed ja. ritme erin zit. En dat ik er gewoon van kan genieten. Hè. vind alles wel prima. Ja. Heb je ook eh, plannen, eh, nu je met eh, de nummers aan de slag bent... dat je toch iets, nou ik zou wel iets, iets, iets willen hebben... dat het ook voor het nageslacht van... Hey, ik heb ooit nog eens een EP of zo uitgebracht? Ja, Of is dat toch weer een, een tikje te ver? Is ja, ik weet niet. Het lijkt me in ieder geval wel gaaf. Maar ik, ik, ga, dit jaar ga ik studeren. Wat ga je doen? Studeren, toegepaste psychologie. Dat is iets heel anders. Dat heel anders. Ja, maar misschien kun je de psychologie natuurlijk wel gebruiken... Eh, om daar weer, eh, weer wat... In toevoegen. Wat, ja, in toevoegen. Ja, dat, eh, dat, dat kan natuurlijk wel, weet je. Ik bedoel, er zijn creatieve figuren genoeg... die dat soort dingen wel bedenken. Dus wat, wat, wat zou dat... Eh, eh, nou ja, goed. We gaan je zo nog, natuurlijk eh, nog even horen... wat betreft een aantal nummers die je nog hebt staan. We gaan weer even verder met de muziek van het lijstje. dit is weer muziek uit de buurt, zeg ik dan altijd maar. En dit is een van die nummers... ja, ook muzikale helden. Eh, Esme Gabeler die heeft eh, onder andere deel uitgemaakt van... Lisa de Lumberjacks en Bono Heiken Dat is eh, een van de mensen die ook nog deel uit heeft gemaakt van Rhino. En ze hebben nu, ja, met nog een paar anderen hebben ze elkaar gevonden in Panda Noir. En dit is het nummer wat ze hebben uitgebracht. En dat draaien we ook al een paar weken achter elkaar. Run heet dat nummer. feeling away. I hear that you're breathing, just forget stay the same. You are losing, you are losing the love of your life. You are losing, so you run, you run. sleep Groningen aangereikt door een van eh, de mensen van eh, eh, een agentschap waar wij veelvuldig mensen ook hiervan in de studio hebben. Hallo man, komen uit Groningen en hier in het blokje wat hier achter zit, daar komt ook daadwerkelijk ook iemand mee uit Rotterdam ook alweer. Ja, ja, ja, waar komen ze Nou, niet, ik geloof niet helemaal Ja, Die komt volgens mij weer uit, hier uit de buurt, uit Amsterdam, uit de regio. Eh, want als ik eh, de naam Thomas Brugger uh, roep, dan denk ik van dat is niet iemand die in, Rotterdam bezig is of wat dan ook. Benjamin Fro, die komt 20 juni komt hij hier naar de studio ehm, om zijn materiaal te laten horen. En hij wordt vooraf gegaan niet live, maar wel door het eh, product wat eh, de dame in kwestie heeft achtergelaten, Jaskelis. En de laatste single van haar heet Forever. darkness into light. Oh, Morgan. Your love a blessing, so I am blessed, my baby. I want make we day forever. If you fall, we go rise up together. You be my melanated king, and I appreciate you. No one feed to me like my boo. No one, nobody find past you. No one can give you sweet lovey, lovey, yeah. The way that I love you, say no one feed to me like my boo. No one, nobody find past you. No. One. you one I want my trying tryna tell me who I am, but from the outside they can see who I am. If I'm free, who I am is all me. Understand that I can't see myself from the inside. Already too busy tryna be who I am. Understand, I can't really understand how you tryna understand how I be what I am. So I reason again, tryna re-understand. Subject, object, I inspect. Hierarchies they try to protect. If the subject of my study is the object, shit gets muddy long as people project themselves into objects. So I object to this whole structure. Haven't found God yet, but it's his or her image I'm trying to reflect. I'm right to the left. With the insight, I might readdress. All I know is that I need light for the darkness. That I only live life if I die death. And I know that it might be hard to digest. I'm in my zone, in the rhizome. I respect multiplicities can be incorrect, and we are all free Everybody to connect. Everybody I know just trying to get by. Everybody I love showing me the most high. Everybody got a story you can see from both sides. Everybody can be loved, got me saying, oh take a look from close by. Yeah, take a look from close by. People wanna come in my face. Take a long look and then tell me my race. Tell me my place. Tell me I'm this or I'm that. Tell me I'm white or I'm black. Tell me I'm Jewish, but I don't get confused with all of that talk. Cause I know that's bullshit. My skin is white, but my fro is tight. I'm not Jewish, black or white, cause that's stupid. I don't wanna reproduce it. I just wanna do this. Give you this music. When you ask somebody what their race is, realize that's racist. Realize that there are no races. That's just some idea we were raised with to distract us from the right races we facing. Trying to get away, so we racing the high, tryna be fly, but I ain't pickin' no side. Say I'm replacing my race with a vibe, taking my life for a ride. I don't need pride, no. But I take a lot of self love on the side. Everybody I know just tryna get by. Everybody I know just tryna get by. Everybody get your money and your mind right. Everybody get your money a story to tell. Started way back when I wasn't able to tell. A little boy that didn't know I didn't believe in himself. Started seeing himself based on the truths of the other. Defending my own with a stutter. Looking for a reason for breathing. Escaping the gaze that was shaping my being. Hoping and wishing to one day wake up without all of the fucks. I ain't got no fucks to give. I really need my fucks to live. The rest of my story. Both Sides van Benjamin Fro. Daarvoor Jaskelis en uh, Forever. We gaan eh, weer eh, luisteren naar Bas. Want die heeft mij net wat toevertrouwd dat er ook nog een nummer is wat heel persoonlijk is. En dat, ja, Bas, vertel zelf maar. Want dat, dat schijnt wel iets bijzonders te zijn wat we zo gaan horen van je, toch? Ja, dat is, het is gewoon ja, persoonlijk. Ja ik weet niet wanneer ik dit geschreven had. Volgens mij ergens, ergens eind vorig jaar, volgens mij. Of ja. Ongeveer, ik weet niet meer precies. En dan lag er een tijdje en ik wist niet zo goed wat ik ermee moest doen. Dus ik dacht, zal ik hem afmaken? Ja, ik maak hem af. Ja. En eh, ik wou er ook tegelijkertijd mee experimenteren. Want het is niet wat ik eh, normaal doe. Het is ook niet... Eh, het is wel zingen, maar meer vertellen, zeg maar. Oh, <laughs> nou, we zijn nieuwsgierig. Hoe heet het nummer? Uh, stop giving up. Okay. feelings and the emotions that I have. Am I doing better now? Better than the past? With all the things I've done and all the things I've said. Is it good enough to accept all that I regret? And I'm trying to do my best here and I'm trying to live it out. But sometimes I can't find the words to say it out loud. <laughs> and I'm more messed up than everybody sees. My thoughts go deeper than everybody simply wants to believe. And sometimes I'm too stuck in this crazy reality trying to get out and make my own beautiful fantasies. I want to be on stage, I want my music to reach young and old. But suddenly the future seems so damn cold. people ask me, how do you really feel? <clears throat> Rarely people ask me, how do you really feel? But how can I explain what I don't understand? And out of nowhere, they all tend to look so surprised. And then they ask me again, how do you always keep that smile? And then I tell them about my masks, around the thousands that I have. I put it on, it slowly fades out and then breaks in half. Then it gets really easy to hide all of those fake masks. I just leave it up to the wind and they will blow it to my past. And then I stand there clueless with my face so exposed. And then I start to feel less and less self composed. The thing is, you won't have these masks forever. But how can you be yourself when you've actually never been him. zit toch iets van een bepaalde worsteling in. Maar ik zou bijna zeggen, keep up. Ja, zeker. zeker en keep hope alive, zou ik bijna willen zeggen. Dus, eh, in, eh, dat soort eh, dingen denk ik, de boodschap komt wel duidelijk over. Ja, <laughs> dus het, ja. laatste nummer, Bas, van jou. Het is ehm, een liefdesnummer. Het heet Your Love. Dat heb ik ongeveer anderhalf jaar geleden geschreven. Ja. Mm, dat was eh, tijdens een van mijn relaties. <laughs> ja. maar ja, dit, uh, eh, dit was uiteindelijk het gevoel erbij. Ja, oké. Wat ik er nu eigenlijk precies weer zo bij heb. ja, horen. <laughs> maar eh, Your Love. Ja, ja. out of control. Sorry, je bent gewoon even helemaal kwijt. <laughs> We gaan het gewoon nog een keer. Eh, we gaan het, gaan het gewoon proberen. Rustig aan. is, is, het door, eh, door het vorige nummer, denk ik. Ach, juist. Ja, ik heb hem <laughs> Let's go. Let's go. <laughs> the sun shines on your face. I can feel your warm embrace. not afraid of the dark, cause I know that you will guide me. <laughs> Dat was het. <laughs> Ehm, we gaan eh, weer even verder met het eh, lijstje wat, eh, wat we hebben staan op Facebook. Dus dat gaan we nu weer verder afmaken. Hier is een van de mensen die meegedaan heeft bij de theatertournee van de, de Cosmic Carnival.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 Want het was namelijk het, dit de bedoeling dat ik dit even liet horen. Van Jeroen Rama's nieuwe album hebben we in geval van regen, want zo heet het album. Zelfs Jaap Koper gaat nog wel eens een beetje nat. we bellen nog wel, zo heet het nummer. Rookt een in de waag aan het plein om te proberen iemand te zijn in de roes van het leven en de roes van de wijn vroeg ik me af of ik met je kon zijn breng me de dromen breng me de nacht wacht tot de We hielden ons vast aan een zorgeloos zijn. We hadden elkaar en we hadden het fijn. We konden niet weten dat op een dag alles verandert en niks blijven mag. Breng me de dromen, breng en de roes van de wijn, vroeg ik me af. Vroeg me af of ik met je kon zijn. die... Ja, ja, ja, ja. Eh, het, het, heet ook nog niet eens De, de Waag eh, van het, eh, aan het plein. Zo heet het een nummer. En, <laughs> dus ik, doe dingen die, die vanavond niet helemaal in de haak zijn. Ehm, goed, Ruud Haveling, volgende week komt hij. en ehm, daarnet hadden we dus een opname die in het eh, programma van Leo Blokhuis. Maar we hebben er zelf ook één hoor. Dus eh, niet dat je denkt van eh, hebben, we, hebben we dus nou iets, iets niet van onszelf. Jazeker, die hebben we ook. Kijk, dit bijvoorbeeld komt uit onze eigen studio. Why We're Here. En dat heeft hij geschreven toen hij op een gegeven moment naar buiten zat te kijken van naar de maan. En toen kwam hij op dit liedje uit. get up at four in the morning and I'm leaning out my bedroom window outside the house where no one's living. There's a woman sitting looking up at the sky. She's taking pictures of the moon's eclipse in her white watching her hiding blessedly underneath the shiny stars. So here we are, two perfect strangers in our breathing spacesuits, spinning round on a giant rock floating in nothing has to watch it cast its shadow into oblivion. dat was hem. Eh, een, eh, een, opname die wij eh, hebben gemaakt destijds in 2017 toen Ruud hier in de studio was. En dat nummer Why We Are Here, dat was niet alleen dat hij naar de maan stond te kijken, maar ook zijn buurvrouw, die, of tenminste in ieder geval, hij was niet de enige die keek naar de maan. Midden in de zomer was dat en toen heeft hij dat liedje geschreven. Ik weet niet of hij dat volgende week ook gaat doen, dat liedje, dat zullen we dan wel aan hem vragen. Maar in elk geval... Eh, vond ik hem nog wel even leuk en interessant genoeg om hem eh, te laten horen. Jeroen Rama was dat eh, met De Waag aan het Plein. Want het was dus niet We Bellen Nog Wel, maar het, een ander nummer. goed, maar dat, dat kan. We hebben er nog, nog een paar die we nog over hebben.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 komt weer mooi uit met de tijd wat dat betreft. Eh, het was uh, You're Ready to Dive. En daarvoor Lizzie V met eh, Little Big Secret. straks veel plezier met uh, Vader Veugen en een nieuwe aflevering van Peaceful Radio. En dit is de laatste voor vandaag bij Alternative FM. De Comedy of Distance van Alaska sluit deze 16 juni af. Is hier gedenkwaardig? Nou ja, misschien een beetje. Tot volgende week. Dag. waits to see the end of the world.